Het heeft 32 Nederlanders aan boord en 50 buitenlanders die ook weg wilden. De passagiers uit Tripoli worden begeleid door mensen van Buitenlandse Zaken en Defensie. Het toestel wordt later vannacht op de luchthaven Eindhoven verwacht. Er is ook een chartervliegtuig uit Libië onderweg naar Schiphol met medewerkers van enkele oliemaatschappijen. Mogelijk gaat er morgen of overmorgen nog een Nederlands toestel naar Libië om mensen op te halen. En verder is een Nederlands fregat onderweg voor evacuaties. In Libië heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Younis, de kant gekozen van de betogers. Hij heeft zijn ontslag ingediend en zijn steun aan de Libische leider Gaddafi opgezegd, zo meldt Al Jazeera. TV-station omschrijft Younis als de tweede man van het regime. De minister, die ook generaal is, heeft het leger opgeroepen Gaddafi de rug toe te keren en ook de kant van de demonstranten te kiezen. Het officiële dodental van de aardbeving in Christchurch in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 75. Gevreesd wordt dat het nog flink zal stijgen, want er worden nog zo'n 300 mensen vermist. Wel werden 15 mensen levend teruggevonden in een half ingestort gebouw. Reddingswerkers ontdekten de groep toen ze met een cameraatje in het puin zochten. Andere overlevenden wisten met sms'jes aan te geven waar ze zaten. De aardbeving in Christchurch is de ergste natuurramp in Nieuw-Zeeland in 80 jaar. In de Gelderse plaats Oldebroek zijn zo'n 20 bewoners van een begeleid wonencomplex geëvacueerd vanwege een brand. Die woedt in een supermarkt ernaast. De brandweer bestrijdt het vuur met groot materieel. Waardoor de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het weer nog vannacht enkele opklaringen. Minimumtemperatuur min 1 in Zeeland tot min 7 in het oosten.